Want de ziekenhuizen kunnen er geen drukte meer bij hebben. Ze is geschrokken van hoeveel patiënten er nu liggen. Sommige ziekenhuizen moesten vandaag operaties en behandelingen schrappen, ook omdat veel personeel ziek is. De minister vergadert nu met een deel van het kabinet, want de besmettingscijfers zijn ondanks de lockdown nog hoog. Vandaag werden er 9500 positieve testen gemeld bij het RIVM. Over de jaarwisseling gesproken, de zorgen groeien bij de politie. Ze zijn bang dat door de coronaregels het lontje van veel mensen korter is dan normaal. Daarom loopt er morgen de hele dag meer politie rond en treden ze hard op als het uit de hand loopt. Dat zegt de Nationaal Commandant Jaarwisseling. Wij hopen echt dat zoveel mogelijk jongeren binnen blijven. Maar eh, de kans bestaat, een van de hele reële scenario's, dat dat voor heel veel jongeren ingewikkeld wordt. En dan hopen wij als politie dat we in ieder geval het heel beheersbaar kunnen houden. De weerrecords vlogen je ook dit jaar weer om de oren. De afgelopen tien jaar is het weer flink veranderd. Daarom past het KNMI het weer normaal eens in de zoveel tijd aan. Dat is het gemiddelde weer van de afgelopen 30 jaar. Het KNMI ziet de invloed van klimaatverandering flink de afgelopen jaren. Temperatuur is toegenomen, we zien dat de neerslag is toegenomen. We zien dat de zonnestraling is toegenomen, de verdamping is toegenomen. En daarmee zien we ook steeds meer droogte in Nederland. Er is wel kritiek op het aanpassen van het normale weer van wetenschappers. Want dan valt het minder op dat de klimaatverandering zo groot is. En dan nog oliebollen nieuws. Deze bakker in Heer Hugo Waard baalt. Ze staat bij de bouwmarkt en daar is het uitgestorven. Normaal is het gewoon heel lekker bedrijvig om je heen. Je, je ziet altijd wel wat. En nou niet, zoals je kon zien zelf, komt er geen auto bijna voorbij. De omzet is gekelderd, ook omdat bijvoorbeeld kermissen niet doorgingen. Wat dat betreft kun je beter midden in de stad staan, zoals deze oliebollenbakker in Venlo. Hier word ik vrolijk van. Ik word hier, ik word hier verrekte vrolijk van. Maar ik schep ze er even uit, en anders gaat het niet goed komen natuurlijk. Hè? Deze bakker krijgt zelfs bloemen als bedankje omdat zij wel open is. Mensen vinden het een leuk uitje. Krijg je het weer nog? Er valt vanavond nog regen in het noorden. Verder is het droog en koelt het af tot 2 graden. Morgen grijs, regen in het zuidoosten en een graad of 3. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A10, de ringweg van Amsterdam, bij knooppunt Koenplein. Op de binnenring rijdt het langzaam tussen Osdorp en de Koentunnel over 3 kilometer...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 And to all the merriest, hope you swig during the season. Hope the days go great. Hope you find plenty of reason the whole year long to celebrate. Sun for the mopers, a laugh for the criers, luck the homeless to the strange and the ordinariest. Me to you, the merriest. for the muses, a cheer for the winners, break for the losers, to the beats and the debonair, yes. Greetings like the merriest. most, the merriest. Have the most, the merriest. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende ministers en premier Rutte hebben crisisoverleg gevoerd vanwege de coronapandemie. Minister Van Ark zei vooraf dat ze zich zorgen maakt over de drukte in de ziekenhuizen... waardoor belangrijke operaties soms niet door kunnen gaan. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen dag 981 mensen aan corona overleden. Dat is een van de hoogste aantallen sinds april. Ook zijn er meer dan 50.000 nieuwe besmettingen gemeld. Opnieuw is een wedstrijd in de Engelse voetbalcompetitie afgelast. Door de vele coronabesmettingen bij Fulham gaat het duel met Tottenham Hotspur vanavond niet door. Maandag werd Everton Manchester City al afgelast. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen bewolkt, in het zuidoosten wat regen. Dan wordt het 1 tot 5 graden. Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. dear fue para darme cero de mí ya no habrá más amor Tú y fuimos uno, no se muera y uno antes del desayuno. Fumábamos el que te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno.